het NOS-journaal. De Koninginnedagfeesten trekken in sommige steden zoveel publiek barsten de feesten uit hun voegen. Eerder vanmiddag was in Amsterdam het feest op het Java-eiland al zo druk dat de wegen er naartoe werden afgesloten. De NS heeft tot nu toe geen problemen met de drukte op Koninginnedag. Iedereen kan gewoon naar zijn bestemming reizen, zegt het bedrijf. Zo'n 200.000 mensen namen de trein naar Amsterdam, zegt de NS. Ook rond Renen en Venendaal, waar koningin Beatrix was, verliep het vervoer zonder problemen. Na afloop van haar bezoek aan Veenendaal sprak de koningin een dankwoord uit... waarbij ze stilstond bij de afwezigheid van prins Friso en prinses Mabel. Ze bedankte voor de hartelijkheid en alle goede wensen. De vrijmarkten in het hele land zijn zonder grote incidenten verlopen. Wel werden in Venlo 160 bus pepperspray en traangas in beslag genomen. In Amsterdam-Zuid waren twee oplichters actief die zich voordeden als inspecteurs. Ze deelden nepboetes uit aan mensen die nagemaakte merkartikelen verkochten. Er komt een centraal meldpunt waar ziekenhuizen alle multiresistente bacteriën zoals MRSA en Klebsiella moeten rapporteren. Andere ziekenhuizen kunnen dan maatregelen nemen als ze een patiënt uit een besmet ziekenhuis opnemen. De kans op uitbraken van multiresistente bacteriën neemt de komende jaren flink toe. Dat komt doordat ziekenhuizen zich steeds meer specialiseren en patiënten dus vaker verschillende ziekenhuizen bezoeken. Voorzitter Barroso van de Europese Commissie bezoekt deze zomer geen wedstrijden van het EK voetbal in Oekraïne, tenzij de mensenrechten situatie zich daar snel verbetert. Barroso sluit zich aan bij Eurocommissaris Reding en bondskanselier Merkel. Oekraïne is in opspraak geraakt door de gevangenschap van oud-premier Timoshenko, die in hongerstaking is omdat ze door bewakers zou zijn mishandeld. Het weer, vanavond en vannacht vanuit het zuiden buien, mogelijk met onweer, hagel en windstoten. Morgen bewolkt, kans op een bui en maar weinig zon. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het KPD heeft voor vandaag geen flitslocaties verklapt, maar er wordt natuurlijk wel her en der op snelheid gecontroleerd. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de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 sound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 je dat ook zo fijn om, eh, zeker door in de herfst, door die bladeren in te schoppen. En dan zo'n beetje af en toe op de achtergrond eens een keer te horen. De Nets die dachten bij zichzelf van, als we nou zo'n koekoek opnemen, dan kunnen we daar de koekoekmix van maken. En dat doen ze met het liedje Bike in the Head. Zoals Als eh, ze in de beginjaren eh, de muziek uitbrachten, deze Nits Bike in the Head, de remix daarvan. Ik eh, kan me nog herinneren dat ik op een gegeven moment door, door Frankrijk liep. En ik liep daar over een plein en ja, we spraken gewoon Nederlands tegen elkaar. En er kwam een man naar ons toe en die zei ineens tegen ons van, hey, jullie zijn uit Nederland. De Nits, die zijn goed, hè? zo zie je maar waar een klein landje groot in kan zijn, wordt er dan gezegd. Hè? If you see something that looks like a star Shooting up out of the ground And your head is spinning From a loud guitar And you just can't escape from the sound Don't worry, it's alright It'll happen to you we were children once playing with toys And the thing that you're hearing is only the sound Of the low of high heel boys Percentage you're paying is too high priced Living beyond all you need and the man in the suit has just bought a new car With the profit he's made on your dream. Today you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise It wasn't the bullets that laid him to rest Was the low spark of high heel boy You had just a minute to breathe And they offered you one final wish Would you ask for something like another chance Something similar to this Don't worry, it's alright It'll happen to you sure as your sorrows are joys And the thing that disturbs you is only the sound Of the low spark of her heel boys Percentage of pain is too high priced Living beyond all means the man in the suit is just bought a new car With the properties made on your dreams Do you just read that the man was shot dead By a gun that didn't make any noise it Wasn't the bullet that laid him to rest Was the low spark from Hacking Boy 如果。 same for me as I would for you But take me for a ride And strip me of everything including my pride Spirit is something no one can destroy And the thing that I'm the sound of the low spark of high heel boy, high heel boy High heel boy High heel boy High heel boy High heel boy heel boy boys The Rose Park of the High Heeled Boys geschreven door Jim Capaldi en Steve Winwood. En het is ook uitgevoerd door die eh, Jim Capaldi. Hè? Dit was een prachtige ballad van die man, maar hij heeft ook uh, best uptempo nummers hoor. En als u fan bent van die Jim Capaldi, dan wist u dat al lang natuurlijk, hè? Godfrey Wang, hij bespeelt de bas. En dat doet hij in Tales of Power. stand there gazing, fixed by emotion. Tales of Power. Eh, dat is ook geschreven door die Jim Capaldi, maar deze keer samen met Santana. Dit had ik rekening moeten draaien met Halloween, hè? Beetje spookachtige muziek. Nou, zo spookachtig is het niet. Het is eigenlijk meer ja, futuristisch. De toekomst. En dat waren de X-Files. Futuristisch, maar ook een beetje spookachtig, hè? Het Team from X Files. eigenlijk niet eh, bij stil kan blijven zitten. Hè? Het theme from The X-Files. Round Here is een cd die Jan Willem Wach heeft uitgebracht. Alweer even geleden hoor, 1997. En Spanje, hij schreef het. You didn't know. didn't know you had me. When I didn't see that I was trying You didn't see me pulling through So we went into the open sky We went out through the land opgenomen bij de Caro tijdens het uh, Leidse Kade wat eh, nu helaas al lang weer eh, verdwenen is, maar wat altijd toch wel prachtige artiesten uitnodigde in hun programma's zo. Nou, ga dan maar eens in mijn schoenen staan, dat zeggen de dijk op een cd. Muzikanten dansen niet. Ik vleugels had, zoals een engel. Dan vloog ik naar de hoogste bergtop, schreeuwde het uit. Dan vloog ik naar de hoogste bergtop en schreeuwde het uit. Ga mij storen staan, ga mij de staan. the tear I start to cry Oh, I wish I could bring you back Wish I could bring you back I want you to know I never meant to do you harm see you again. Now I wish I could bring you back. Wish I could bring. Give you Amerikaanse singer-songwriter deze eh, Jan James. deze jongeman komt dan weer uit Nederland. Nothing Can Stop Us Now is een van de liedjes die staat op de cd Birdcatcher uit 2006. Toch heb ik gekozen voor een ander nummer. die Birdcatcher is zelf geschreven let u eens op de stem van deze man. Uitgebruikt bij Music and Words. This boy Jake is gone away for a while Till he comes back to take the song in his head This boy Jake with the fire in his belly There's a promise he makes Right and wrongs and then he's back he drives Dark days and bright nights He's trying to lose The wrongs and rights Tonight the Spanish moon is a hanging low Makes him two feet tall In fear of it all Oh, and it's no use dying If you don't die don't die trying You give it away No, it's no use dying If you don't die crying If you don't die ander liedje denken. Er is ook nog zo'n liedje van If I Die Before I Wake, Feet Jake. Ook een prachtig liedje, wat ik u misschien de volgende keer eens zal laten horen. Peter Collins. Hij produceerde voor Paul een CD. En van die CD, If You Believe in Me. I held a dream. take John Elman. Hij schreef het voor eh, deze Paul Carrick, If You Believe In Me. Ik stel het programma elke week samen, twee uur uh, muziek er hier. En soms dan denk ik wel eens bij mezelf van, wat zou de luisteraar nu graag horen? Nou, dat kunt u zelf ook aangeven hoor. U belt of schrijft gewoon naar uw eigen favoriete radiostation en die geven een beslist aan ons door. Maar u kunt uw verzoekjes ook plaatsen op, eh, op het net. En dan kijkt u gewoon even naar verzoekapenstaartje en daar kunt u uw verzoek rechtstreeks bij mij indienen. En natuurlijk ga ik daar rekening mee houden. Dit dit zijn de chorus. I would love to love you like you do me. I'd love to love you. surface and turn upon my heel. No, you should leave me. Time make it be alright. my body. Als u vaste luisteraar bent van het programma Muziekrie, dan weet u dat ik eh, regelmatig aan vrienden, familie, kennissen vraag als die op vakantie gaan van als je in een ver vreemd land komt, breng voor mij eens een cd mee. En natuurlijk wordt er dan gezegd, dat gaan wij doen. Iemand ging naar Zuid-Afrika en bracht daar een cd van mee, een verzamel-cd. En op deze cd staat ook You Masakela.

know.